Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verklit van de A18. Twee auto's botsten daar op elkaar. Naast de twee doden zijn er twee gewonden. Hoe erg ze eraan toe zijn is nog niet bekend. De afrit van de snelweg bij Doetinchem is afgesloten voor politieonderzoek. De Italiaanse schrijver Umberto Eco is overleden. Hij brak in 1980 door met De Naam van de Roos, een historische misdaadroman over de Rooms-Katholieke Kerk in de middeleeuwen, die in 1986 werd verfilmd. Andere bekende titels van Eco zijn De Slinger van Foucault en De Begraafplaats van Praag. Eco mengde zich ook geregeld in het intellectuele debat. Hij keerde zich tegen de macht van de Rooms-Katholieke Kerk en was een fervent tegenstander van toenmalig premier Berlusconi. Umberto Eco overleed afgelopen avond, hij was 84 jaar. Minister Ascher noemt het een drama dat VND verdwijnt. In het radioprogramma Met het oog op morgen zei Ascher dat hij er buikpijn van heeft... omdat het voor veel van de 8000 werknemers moeilijk zal zijn ander werk te vinden. Ascher wil voor het ontslagen VND-personeel de brug-WW versneld openstellen. Dat is een regeling voor mensen die bij een nieuwe werkgever aan de slag gaan. Ze krijgen dan nog WW doorbetaald voor de uren die nodig zijn voor omscholing. Het wordt daardoor voor werkgevers aantrekkelijker om zo iemand aan te nemen. Minister Bussemaker wil vanaf 1 juli alle mbo-scholen in Nederland verplichten om burgerschaplessen te geven aan studenten. De lessen worden ook wel verantwoordelijk of kritisch denken genoemd. Op sommige mbo's worden ze al gegeven. Tijdens de lessen discussiëren leerlingen over onderwerpen als het vluchtelingenvraagstuk en het homohuwelijk.